Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Fans van Maccabi Tel Aviv komen hoe dan ook niet naar de wedstrijd tegen Aston Villa... over ruim twee weken in Birmingham. De Israëlische club zegt dat er zorgen zijn over de veiligheid van de supporters. Aston Villa liet vorige week weten dat er bij de wedstrijd in de Europa League... geen fans van Maccabi welkom zijn om veiligheidsredenen en vanwege de kans op demonstraties. Dat leidde tot veel kritiek van onder meer premier Starmer... Ook werd de club onder druk gezet om de Israëlische fans alsnog toe te laten. De kabeltram in Lissabon, die vorige maand crashte, had een kabel die niet veilig genoeg was, blijkt uit onderzoek. De kabel was niet geschikt voor personenvervoer en er werden verkeerde onderdelen gebruikt voor de montage. Het is volgens de onderzoekers niet zeker dat die kabel ook de oorzaak is van het ongeluk, waarbij 16 doden vielen. De klimaatplannen van Eurocommissaris Hoekstra staan onder grote druk. Hij had zijn plan al afgezwakt, maar dat is voor sommige Europese landen nog niet genoeg. Donderdag wordt erover gepraat door regeringsleiders. Hoekstra publiceerde in juli het nieuwe doel voor 2040... een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 90 Grote EU-landen vinden dat zo ambitieus dat ze denken dat dat te veel problemen oplevert voor de Europese economie. Een man uit Leersum, die eerder was vrijgesproken van het doodschieten van zijn buurman... is in hoger beroep veroordeeld tot 8,5 jaar cel. De man van 58 had een langlopende ruzie met zijn buurman. Dat escaleerde nadat het slachtoffer bij de woningcorporatie zijn beklag had gedaan. In eerste instantie werd uitgegaan van noodweer... maar uit nieuw onderzoek bleek dat daarvan geen sprake kon zijn.